Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de A2 heeft het criminelen achtervolgd die een geldtransportbedrijf in Amsterdam hadden beroofd. De overvallers zijn niet gepakt. Rond drie uur vannacht vielen ze het bedrijf aan met automatische wapens en explosieven. Ze vluchten met een onbekende buit. Volgens de politie werd er geschoten op agenten, maar raakte niemand gewond. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg een van de twee vluchtauto's en vloog hij in brand. De overvallers kaapten daarna een andere auto en zijn naar het zuiden gereden. Door de achtervolging en het ongeluk is de A2 bij knooppunt Deil in beide richtingen afgesloten. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft in het hele land voor overlast gezorgd. Er ontstond schade door wateroverlast, blikseminslag en omgewaaide bomen. Het treinverkeer raakte ernstig ontregeld, vooral in het zuiden van het land. Op een aantal trajecten zijn nog steeds problemen. Er rijden minder treinen. De NS verwacht dat de problemen in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zijn opgelost. De PVV dreigt opnieuw de gedoogsteun in te trekken als Griekenland de leningen niet kan terugbetalen. De partij is bang dat het kabinet extra moet bezuinigen als Griekenland failliet gaat. In een debat in de Tweede Kamer zei minister De Jager dat het erg onwaarschijnlijk is. Vandaag praat de Tweede Kamer verder met De Jager over de hulp aan Griekenland. In het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt na de ochtendspits gestaakt. Er rijden tussen 9 en 3 uur geen trams, bussen en metro's. Het personeel protesteert hiermee tegen de aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. Aan het einde van de ochtend is er een manifestatie tegen de plannen in Den Haag. Dan nog het weer. Het is bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land nog buien. Vanmiddag droog en vanuit het westen zon.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 Richting Utrecht is de weg dicht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. Richting Den Bosch tussen knooppunt Del en Waardenburg. Vooral richting het noorden levert dat files op op de A2 zelf tussen Vught en Knopend Empel 6 kilometer en op de parallelbaan tussen sint michielsgestel en Rosmalen 5 kilometer.